Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De harde wind had ze tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. Luiken en ramen waren kapot gewaaid. In Krimpen aan den IJssel waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Er vielen geen gewonden. Door de storm van gisteren zijn bij verzekeraars honderden meldingen binnengekomen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. In het zuidoosten van Brazilië zijn de afgelopen tijd zeven mensen omgekomen bij aardverschuivingen. Dat is bekendgemaakt door de autoriteiten in het gebied dat al sinds oktober wordt geteisterd door zware regenval. In meer dan 50 gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen. Bijna 10.000 inwoners van het gebied ten noorden van Rio de Janeiro zijn geëvacueerd. Sinds vorige week zijn de regenbuien in kracht toegenomen en verwacht wordt dat het noodweer in Brazilië nog enige tijd aanhoudt. Het lijk dat is gevonden op het landgoed van de Britse koninklijke familie lag er al 1 tot 4 maanden. Het lichaam is van een jonge vrouw die waarschijnlijk is vermoord. DNA-onderzoek moet duidelijkheid geven over haar identiteit. Het lichaam werd op nieuwjaarsdag door een wandelaar gevonden in het bos van landgoed Sandringham bij Norfolk. Een aantal van de recente natuurbranden in Chili is vermoedelijk aangestoken. De Chileense politie onderzoekt acht branden die tegelijkertijd zijn ontstaan in het westen van het land. Die hebben een gebied verwoest met ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van Texel. Meer dan 160 huizen zijn in de as gelegd en er is één dode gevallen. In het uiterste zuiden van Chili woedde dagenlang een grote brand in een nationaal park. Dat vuur is bijna uit en het park gaat vandaag weer open.